Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Israël en Hamas hebben afgesproken om een staakt het vuren van 72 uur in acht te nemen. In de Egyptische hoofdstad Cairo spraken ze af dat het bestand vanavond ingaat, om 11 uur Nederlandse tijd. Morgen gaan de gesprekken verder voor een permanente wapenstilstand. Vrijdag liep een eerdere gevechtspauze af. Hamas wilde het bestand eerst niet verlengen zolang Israël voorwaarden stelde, maar de beweging stemt nu toch in. Bij de strijd zijn de afgelopen weken zo'n 1900 Palestijnen en bijna 70 Israëliërs omgekomen. Bij de anti-ISIS-betoging vanmiddag in Den Haag zijn zes tegendemonstranten opgepakt. Ze gooiden met stenen naar de politie. Zo'n 200 betogers protesteerden tegen aanhangers van de terreurbeweging ISIS, moslimradicalen en antisemitisme. In de Schilderswijk werden ze opgewacht door islamitische jongeren die Allah is schuld riepen en met stenen naar de politie gooiden. De ME heeft de groep verjaagd en zes verdachten opgepakt. De politie bestudeert beelden van de confrontatie en verwacht dat er nog meer arrestaties zullen volgen. Turkse premier Erdogan heeft de presidentsverkiezingen in één ronde gewonnen. Na het tellen van 89% van de stemmen heeft hij volgens de staatstelevisie 52% gehaald. Zijn belangrijkste rivaal, de diplomaat Isanolu, staat op 39%. Omdat Erdogan meer dan de helft van de stemmen heeft gehaald is een tweede verkiezingsronde niet nodig. Als president wil Erdogan meer macht naar zich toe trekken. Hij wil onder meer hoge militairen en rechters benoemen. Als premier heeft hij de maximale termijn gediend. Het weer, stevige buien trekken naar het noorden met kans op onweer en zware windstoten tot 90 km per uur. Later droger, maar wel een stevige zuidelijke wind. Vannacht vooral aan de kust veel wind.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 ti chiedo perdono Se quel che fatto è fatto io però chiedo Regala nel sorriso io ti porgo una Su questa amicizia nuova pace sì Perché so come sono infatti chiedo perdono glowing. And I'm crashing into you. Mm, baby, kiss me, kiss me.